Verder sprak hij zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen in hun pogingen de rust in het land te herstellen. Obama sprak vanuit het presidentiële vliegtuig tijdens een tussenstop in Senegal. Hij is op weg naar Zuid-Afrika voor voor het afscheid van Nelson Mandela. Sinds de staatsgreep in maart is het onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Christenen en moslims voeren er een bloedige strijd. De Amerikanen gaan ook militaire luchtsteun geven door Afrikaanse militairen naar het land te vliegen. Op Antarctica is het koude record gebroken. Dat gebeurde al in augustus 2010, blijkt uit metingen van ruimtevaartorganisatie NASA. Het was in die maand 93,2 graden onder nul. Het laatste record was van 1983, toen het net geen min 90 graden was. De NASA heeft gegevens bestudeerd van de afgelopen 32 jaar. Het record werd gevestigd op een hoogvlakte in het midden van de Zuidpool, maar niet op het hoogste punt van het werelddeel. De koudste plek op aarde waar mensen wonen is het noordoosten van Siberië. Daar staat het koude record al decennia op bijna 68 graden onder nul. De Amerikaanse actrice Eleanor Parker is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als barones in de film The Sound of Music uit 1965. Ze was in de film de verloofde van kapitein Von Trapp... en verliest hem uiteindelijk aan het kindermeisje Maria. Het was de laatste grote filmrol voor de roodharige actrice... die in de jaren 50 drie keer werd genomineerd voor een Oscar. Onder meer voor de film Detective Story. Ze won de prijs nooit. Parker stierf aan de complicaties van een longontsteking.